met het NOS Journaal. De hoogste politiechef van Groot-Brittannië, de Sunday Times, schrijft dat hij een groot deel van het verblijf in een duur kuuroord heeft laten betalen door de schandaalkrant News of the World. Het verblijf in het kuuroord kostte bijna 14.000 euro. Stevenson is sinds begin 2009 de hoogste politieman in Groot-Brittannië. Rebecca Brooks, een oud-hoofdredacteur van het roddelblad News of The World, is gearresteerd. zoals was de laatste jaren uitgever van de Britse kranten van mediamagnaat Rupert Murdoch. Brooks was hoofdredacteur van News of the World in de tijd van het afluisterschandaal. Een paar dagen geleden nam ze vanwege de affaire ontslag als uitgever. Dinsdag moet Roeks verschijnen voor een parlementaire commissie die het afluisterschandaal bij News of the World onderzoekt. Maar nu zit ze vast in een politiebureau in Londen waar ze wordt verhoord over het omkopen van politiemensen en het onderscheppen van voicemails op gsm's, onder meer die van een vermist meisje. Brooks is al de tiende arrestant in de zaak. Onder de verdachte is de oud-woordvoerder van premier Cameron, die ook oud-hoofdredacteur van News of the World is geweest. FC Twente speelt zijn thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League definitief in het Gelredome in Arnhem. De wedstrijd tegen het Roemeense FC Vaslui is eind deze maand. Twente kon ook terecht in het stadion van Schalke 04, maar heeft mede door goede ervaringen opnieuw voor het Gelredom gekozen. Drie jaar geleden week Twente ook uit naar Arnhem, omdat het eigen stadion toen werd verbouwd. Anderhalve week geleden stortte een deel van het dak van de Grolsvesten in Enschede in. Het opruimen van de ravage duurt nog weken. Waar Twente de volgende Europese thuiswedstrijd in augustus zal spelen, is nog niet bekend. Het weer nog, toenemende kans op buien, plaatselijk met onweer. Er staat een stevige zuidwestenwind, temperatuur maximum 19 graden. Vanavond vooral in het westen nog regen, morgen overal nat en het blijft koel. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat in beide richtingen bij Muiden 3 kilometer.